vlak voordat het staakt het vuren zou aflopen. De verlenging dreigde meteen te mislukken vanwege beschietingen over en weer... maar de rest van de dag bleef het rustig. Deze periode van rust is de langste sinds Israël vorige maand... een grondoffensief in Gaza begon. Bij de gevechten zijn tot nu toe 63 Israëlische militairen, drie Israëlische burgers en bijna 2000 Palestijnen omgekomen. De gouverneur van de staat Missouri in Amerika heeft de veiligheid van de stad Ferguson overgedragen aan de staatspolitie. In de stad is het al dagen onrustig nadat vorig weekend een zwarte jongen door een blanke politieagent werd doodgeschoten. Parlementsleden, activisten en demonstranten leverden kritiek op de manier waarop de lokale politie omging met de rellen. Teamagenten wordt nu geleid door een zwarte man die is geboren in de omgeving. Ron Johnson trok na zijn benoeming meteen de straat op en begeleidde een vreedzame mars door Ferguson. In de Haagse Schilderswijk wordt voorlopig geen enkele demonstratie meer toegestaan. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gezegd bij het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Het OM steunt het besluit. Van Aartsen wil de goedwillende Schilderswijkers beschermen tegen wat hij noemt pyromanen die onze stad in gevaar brengen. De burgemeester overleefde een motie van wantrouwen die door de PVV werd ingediend. De Amsterdamse politie heeft twee agenten op non-actief gezet. Volgens een woordvoerder worden de twee verdacht van strafbare feiten, maar waarvan precies wil de politie niet zeggen. Het gaat volgens de politie om twee aparte incidenten. Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar de gevallen. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer. De komende uren nemen de buien iets af.